Maar verwacht daar nog niet te veel van. We zullen ons gewoon goed laten adviseren, doen wat er kan... Eh, maar ook nog niet doen wat nog niet kan. En, eh, en, en in die eh, balans zullen wij onze besluiten nemen. Eerder zei het kabinet dat vanaf eind september de anderhalve meter regel en de mondkapjesplicht in het OV misschien geschrapt worden. Maar het is de vraag of dat gaat lukken. Volgens de jongen zijn veel mensen gevaccineerd, maar is er ook nog een grote groep mensen niet goed beschermd. Huurders hebben het vaak financieel zwaarder dan mensen die een huis hebben gekocht. Blijkt het onderzoek van de Rabobank. We zien dat eh, ten opzichte van huiseigenaren maken eh, huurders zich ja, vaker zorgen over geld. Ze hebben meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en ze maken zich daar kennelijk ook wat meer zorgen over. Huurders gebruiken ook vaker hun spaargeld voor vaste lasten of dagelijkse dingen als de boodschappen. De Turkse bondscoach is na de voetbalwedstrijd tegen Oranje op straat gezet. Zijn Turkse ploeg verloor met 6-1 tegen het Nederlands elftal. En daar kreeg hij veel kritiek op. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen. Een theater in Haarlem zit volgende week bij twee voorstellingen helemaal gevuld. Dat mag eigenlijk nog niet. Tweederde van de stoeltjes mag maar bezet zijn. Maar het theater laat het toch gewoon iedereen komen. De druppel was de Formule 1 race van vorige week. Toen er drie dagen lang 70.000 mensen in Zandvoort waren. Wij hebben de voorstelling geboekt toen de regel er nog niet was. Dus ja, toen wij eh, die voorstelling in de verkoop deden, de kaartjes, toen was hij binnen no time uitverkocht. Nou, dan ga je denken, wat doen we? Dus um, ehm, wij willen ons publiek niet teleurstellen. Gasten zijn alleen welkom als ze getest of gevaccineerd zijn. Het gaat trouwens om twee shows van Theo Maassen. En die cabaretier vindt het helemaal geen probleem dat de zaal vol zit. Mensen die zich in een uitverkochte zaal niet prettig voelen krijgen hun geld weer terug. En dan nog het weer. Zon met af en toe een wolkje. Richting de avond steeds vaker een bui. Op sommige plekken ook kans op onweer. Het is tussen de 22 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk in de regio met 60 kilometer file. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Buiten en Lelystad heb je 20 minuten verdraging. Bij de afsluitdijk de A7 weer 50 minuten oponthoud richting Friesland tussen Den Oever en Kornwerderzand. Meer dan 50 minuten verdraging ook op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Amsterdam Buitenveldert en de Zeeburger Tunnel. Want daar zijn twee rijstroken dicht.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 Volgens het ministerie was het niet mogelijk om iedereen op de lijst te bereiken. Gisteren zijn dertien Nederlanders uit Kabul gehaald. Bij steekproeven is in Nederland voor het eerst geen alfa-variant van het coronavirus meer aangetroffen, meldt het RIVM. De alfa- of Britse variant werd begin dit jaar nog beschouwd als de mutatie die tot de meeste besmettingen zou leiden. Dat was ook een tijdje zo, maar nu lijkt de alfa-variant dus verdwenen. En een groep van 26 kleinere reisorganisaties dreigt naar de rechter te stappen... als het negatieve reisadvies voor landen buiten Europa... niet eind deze maand wordt opgeheven voor mensen die zijn gevaccineerd.